Michel Koenen met het NOS-journaal. Lijsttrekker Bas Eickhout van GroenLinks PvdA is teleurgesteld over het zetelverlies voor De Groenen... de Europese fractie waar GroenLinks in zit. Het verlies komt vooral door tegenvallende resultaten in Duitsland en Frankrijk. PVV-leider Wilders blijft verheugd over de uitslag van de Europese verkiezingen... hoewel zijn partij in de prognose één zetel minder krijgt dan de zeven van de eerdere exit poll nog steeds de allergrootste winnaar tweet Wilders. ook in Frankrijk, Oostenrijk en Italië staan rechtse partijen op winst. Bij de Europese verkiezingen in Vlaanderen lijkt Vlaams Belang de meeste stemmen te hebben gehaald. Bij de verkiezingen voor het Vlaamse parlement lijkt de rechtsradicale partij de conservatieve N-VA net voor te moeten laten gaan. Vlaams Belang staat op ruim 23% van de stemmen. De N-VA heeft ruim 22%. In de Democratische Republiek Congo zijn afgelopen week meer dan 80 doden gevallen. Ze vielen bij verschillende aanvallen door de Allied Democratic Forces... een groep die trouw heeft gezworen aan IS. Vrijdagavond werden drie dorpen in het oosten van het Afrikaanse land aangevallen... door ADF-militanten met geweren en machetes. Bij eerdere aanvallen waren ook al tientallen mensen omgekomen... In het oosten van Congo is het vooral onrustig vanwege de kostbare grondstoffen daar... zoals diamanten, goud, koper en kobalt. En Lieke Klaver en Limavin Bonavacia hebben zich op de EK Atletiek geplaatst voor de finales van de 100, 400 meter. Klaver deed dat probleemloos. Ze won haar race in 50, 58 honderdste. Bonavacia liep in zijn halve finale naar de tweede plaats in 45, 17 honderdste. Ook meteen goed voor een finale plaats. Het weer vannacht bewolkt vanuit het eh, westen periode met regen.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 iets aan de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtzuster. It felt like springtime on this February morning in a courtyard say they love you. Hey baby, is everything fine with you? Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore. It's crazy world. again. Babe, where have you been? Where have you been?